Jelle Visser met het NOS-journaal. Op een industrieterrein in Uden in Brabant zijn gisteravond drie vrachtwagens in brand gevlogen. De brandweer heeft het vuur geblust en kon zo voorkomen dat nog meer vrachtwagens vlam zouden vatten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Amerikaans Hoge Rechtshof zet een streep door de wet waarmee bedrijven met meer dan 100 werknemers een vaccinatie- en testplicht zou kunnen worden opgelegd. De wet, die bij goedkeuring voor meer dan 84, 84 miljoen Amerikanen zou gelden, was bedoeld om de vaccinatiegraad onder de bevolking op te krikken. Het Hof vindt dat de regering Biden zijn bevoegdheden te buiten gaat met de wet... omdat er geen juridische basis is voor een verplichting. Het Hof is wel akkoord gegaan met een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers... die voor de Amerikaanse overheid werken. Pieter Elbers vertrekt begin volgend jaar als topman van KLM. In mei volgend jaar loopt zijn tweede termijn af. De Raad van Commissarissen van KLM zegt dat in goed overleg is besloten dat er geen derde termijn komt. Waarom Elbers niet aanblijft als topman is niet bekendgemaakt. Volgens de komt het bericht over zijn vertrek hard aan. De OR zegt over Elbers dat hij zeer gewaardeerd en zeer geliefd is. Bij moederbedrijf Air France KLM was hij vaak minder geliefd. Elbers zou regelmatig hebben dwarsgelegen bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken. De Nederlandse handballers zijn hun tweede EK begonnen met een stunt. Voor het oog van ruim 20.000 Hongaren werd het gastland met 31-28 verslagen. De Nederlandse mannen deden in 2020 voor het eerst mee aan een EK en werden toen 17e. Kai Smits was met 11 doelpunten de man van de wedstrijd. Het weer de komende uren ontstaat op veel plaatsen opnieuw dichte mist. De temperatuur loopt uiteen van 2 tot 4 graden. Overdag is het opnieuw grijs, maar soms laat de zon zich ook even zien.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 En la cama. Y en la playa la más paz Yo sé que quieres lo mismo, entonces dámela ya. Mamá, a de cuento que esto no es casualidad. donde tú quieras, lo es en la piscina y en la escalera, en la cama y en la playa.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 Hey, little girl, you know my desires. Come on and give it to me, baby. yourself above fast car, and that's what you call our. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can love a girl.